Ik hol er met mijn brommer op. Zij kan wel bij mij achterop. Er speelt vanavond in de tent een hele goede bekende beat. Zij maakt mijn alle hier bij ons in de strijd. Er is een prachtig gewicht. Vrouw Heur, ik weet niet of dat gaat. Gewoon een uur op gezicht. Dan bent die andere jongens voor. En weet je wat ik doe? Ik klop gewoon door op de deur. En vrouw dan aan brommer op. Zij kan wel bij mij achterop. En speelt vanavond in de tent. Een hele goede bekende beatband. Zij maakt mijn alle helden op. Dan gaan wij samen. Ik ben de playboy van het land. Er is ook altijd raak. Ik heb er wel tien aan elke hand. Zorg wel dat ik mij vermaak. Zij is erg mooi, dat geven toe. Zij is ook werkelijk heel speciaal. En daarom ga ik naar haar hol er met mijn brommer op. Zij kan wel bij mij achterop. Het speelt vanavond in de tent. Een hele goede bekende bent. Zij mag mijn alle helm op. Dan gaan wij samen in galop. En morgen vroeg zo zij kan wel bij mij achterop. En morgen vroeg zo ongeveer, breng ik er hier wel weer. Spring maar achterop, wicht.